Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Duitsland zijn vier Al-Qaeda-leden veroordeeld tot celstraffen tot negen jaar. Volgens de rechter wilden de mannen in opdracht van de terreurorganisatie aanslagen plegen in Duitsland. De veroordeelden zijn mannen uit Marokko en Iran die bij een arrestatie in Duitsland woonden. De opsporingsdiensten hielden de mannen al langer in de gaten en grepen in 2011 in... toen er concrete aanwijzingen waren dat ze een bom aan het maken waren. Een jaar later begon het proces tegen de vier. Tijdens het onderzoek dook een brief op waarin al de leider Bin Laden de hoofdverdachte opdroeg om in Europa een bloedbad aan te richten. De twee stilgelegde kernreactoren in België zijn op zijn vroegst weer over een half jaar inzetbaar. De reactoren werden in maart stilgelegd omdat er haarscheurtjes in de reactorvaten waren aangetroffen. In België bestaan grote zorgen over de elektriciteitsvoorziening. Verwacht wordt dat bij een gemiddelde tot strenge winter er vier tot vijf dagen niet genoeg stroom zal zijn voor het hele land. In het oosten van Nigeria hebben jagers minstens 75 leden van de terreurorganisatie Boko Haram gedood. Boko Haram had eerder deze week het dorp Maya veroverd op het Nigeriaanse leger, vlakbij de grens met Cameroen. De jagers zeiden in een Nigeriaanse krant dat ze niet langer konden toezien hoe de secteleden van Boko Haram mensen verminkten. Een loslopende tijger veroorzaakt opschudding in het Franse dorp Montévray in de buurt van Parijs. Politie en brandweer jagen op het dier nadat er verschillende meldingen van buurbewoners waren binnengekomen. Een bewoner wist de tijger in een park te fotograferen. Er vliegt nu een politiehelikopter boven het dorp, dat niet ver van Disneyland Parijs ligt. De brandweer heeft verdovingswapens bij zich. De Franse autoriteiten hebben nog geen idee waar de tijger vandaan komt. Het weer geregeld zon en droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen bewolking en op steeds meer plaatsen regen. Dan wordt het een graad of 11. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen wat problemen bij Rotterdam voorlopig. Op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij Spijkenisse 2 kilometer.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 we beginnen zometeen met de Kings en daarna de Birds. En er is nog veel meer moois. Komt de Manhattans, Pets Domino, Orchestral Maneuvers in the Dark... en een 3-in-1 met een ode aan de liefde. Dus blijf lekker luisteren dit uur en nog heel veel plezier. ¿Por qué? Ebola is een humanitaire ramp die in West-Afrika meer dan een miljoen mensen treft. Complete samenlevingen zijn ontwricht. Duizenden kinderen hebben hun ouders verloren. We moeten de slachtoffers nu helpen. Er is dringend behoefte aan medische zorg, voorlichting, veilige begrafenissen, opvang van wezen en voedsel. Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555. Dat was even nodig. Ehm, we begonnen deze uitzending met de Kings. Met een hit van uh, eh, 1965, Till the End of the Day. En daarna hoor je de Birds van hun zevende LP... Dr. Birds and Mr. Hyde. Het nummer heette Old Blue. En dan gaan we nu even zwijmelen of schuiven... of weet ik wel hoe je het wil noemen. Hier zijn de Manhattans met Let's Just Kiss and Say Goodbye. this has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. this is something say goodbye. do Het jaar was 1976. The Manhattans Kiss and Say Goodbye. Even iets vrolijkers nu. En dat doen we met Bob Lumen uit de jaren 60. 1960 was dat. En het heette Let's Think About Living. In every other song that I've heard lately, some fellow gets shot, and his baby and his best friend both die with him, as likely as not. In half of the other songs, some cats crying are ready to die. We've lost most all of our happy people, and I'm a wondering why. Let's think about living. Let's think about loving. Let's think about the hooping and the hopping and the bopping and the loving, lovey dovin'. Let's forget about the wine and the crying, the shooting and the dying, and the fellow with a switchblade knife. Let's think about living. Let's think about life. stole Marty Robbins down in El Paso a little while back. And now Miss Patty Page, or one of them, is a wearing black. And Kathy's clown has Don and Phil where they feel like a they could die. If we keep on losing our slingers like that, I'll be the only one you can buy. Let's think about living. Let's think about loving. Let's think about the hooping and the hopping and the bopping and the lovey-lovey-dovey. Let's forget about the whining and the crying and the shooting and the dying and the fellow with the switchblade knife. Let's think about living. Let's think about life. Let's think about living. Let's think about loving. Let's think about the hooping and the humping and the bopping and the loving, loving, dovin'. Let's forget about the whining and the crying and the shooting and the dying and the fellow with the switchblade knife. Let's think about living. Let's think about life. Let's think about living. Let's think about life. Let's think about living. Let's think about life. Let's think about living. Bob Lumen en Let's Think About Living. Ik moet uitkijken wat ik zeg, want uh, we krijgen ook nog Bob Lind. Maar dat is een heel ander, uh, heel ander nummer. Gisteren trouwens dacht ik, uh, toen ik naar Radio 5 zat te luisteren... dat ze stiekem mijn playlist hadden gecontroleerd. Want binnen vijf minuten stonden er twee daar op de lijst... die nu ook gedraaid gaan worden. Eerst eh, eentje van Vets eh, Domino en aan het eind die van de Booker T en de MG's. Maar daar later over. Eerst Vets eh, met Be My Guest. Come on baby and be my guest. Come join the party and meet play. I'm gonna make you queen for day. Everything gonna be alright. So be my guest I'm gonna sing, my on gonna play. I'm gonna make you queen for day. Everything's gonna be alright. So be my guest tonight. En het jaar was 1959. Be My Guest van Fats Domino. 90 jaar geleden werd een dame geboren onder de naam Ruth Jones in Alabama, Tuscaloosa. Maar eh, onder die naam kennen wij haar niet. Maar in het jaar 1959 scoorde zij een hit met What a Difference a Day Makes onder de naam Dinah Washington. What a difference a day made. Twenty-four little hours. What the sun and the flowers. Washington. Mooie erfenis eh, heeft Ruth Jones ons nagelaten. What a difference a day makes. In Engeland had je op eh, de BBC een kinderserie die heette Blue Peter. En de muziek, de tune daarvoor, werd geschreven door Mike Oldfield. Blue Peter. van Mike Oldfield. En die kennen we natuurlijk van onder andere Tubular Bells. En nog veel meer waar ook uh, in gezongen werd trouwens. Maar ook die komen nog wel een keer langs. Wat gaan we doen? We gaan naar de Shadows. Een dubbele Shadows hit. Eh, we gaan ze draaien Man of Mystery en The Stranger. Ze werden uitgebracht in november 1960 en haalden de vijfde plaats. De Shadows. looking loud and clear Loud and Clear. Dat waren eh, de heren van Orchestral Maneuvers in the Dark uit de jaren 80. Eh, we gaan nu een eh, ode aan de liefde brengen in een 3 in 1. Straks hoor je wel wie het waren, hoe het heette. Maar ga er vooral van genieten. deinen Augen steht so vieles, was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe nur noch für dich.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 Peter Maffay met Do, Dolly Parton met You Are... en tenslotte John Lennon met Love. Mocht je nou zelf ook een idee hebben voor een 3-in-1... maakt niet uit eh, over welk onderwerp. Eh, het mogen drie verschillende groepen zijn... als het maar hetzelfde onderwerp is. Mag ook van één groep zijn of één zanger of zangeres. Stuur het naar de ZFM Muziek Boulevard Live... en we gaan proberen of we het voor elkaar kunnen krijgen. We gaan eens even wat eh, instrumentaals doen. en de MG's en Time is Tight. We hadden eerder in dit uur hadden we Bob Lumen en nu hebben we Bob Lind. Dus je moet wel uitkijken dat je geen fouten maakt. Bob Lind en hij zingt Elusive Butterfly. You might wake up some morning to the sound of something moving past your window in the wind. And if you're quick enough to rise, you'll catch the fleeting glimpse of someone's fading shadow. Out on the new horizon. You may see the floating motion of a distant pair of wings. And if the sleep has left your ears, you might hear footsteps running through an open meadow. Don't be concerned, it will not harm you. It's only me pursuing something I'm not sure of across my dreams. With nets of wonder, I chase the bright elusive butterfly of love. You might have heard my footsteps echo softly in the distance through the canyons of your mind. I might have even called your name as I ran searching after something to believe in. You might have seen me running through the long abandoned ruins of the dreams you left behind. If you remember something there that glided past you, followed close by heavy breathing. Don't be concerned, it will not harm you. It's only me pursuing something I'm not sure of across my dream. With nets of wonder, I chase the bright elusive butterfly of love. With wonder, I chase the bright, butterfly of love. Als zanger was het een one-hit wonder, maar als componist had hij veel meer succes. Want Cher en Eric Clapton en Marian Faithful de Four Tops, Aretha Franklin... die hebben allemaal nummers opgenomen die Bob Lind had geschreven. Dit was Illusive Butterfly. Hier is de laatste vocale voor het nieuws. echt niet uit hoor, of je nou Tina Turner heet of niet. Les Paul en Barry Ford komen er gewoon doorheen. Bye Bye Blues, laatste nummer was dat van eh, deze uitzending. Matchbox nummer 1 van de tweede jaargang. Zometeen is er 4 en 6 Hans met zijn aandeel in de ZFM Muziek Boulevard. En volgende week zijn we er ook weer. Een fijn weekend en nog veel plezier de komende twee uur.